Ampersen met het NOS-journaal. Luchtverkeersleiding Nederland dreigt met een kort geding tegen de regionale omroep NH Nieuws. Vanochtend publiceerde de omroep een fragment van gesprekken tussen piloten en luchtverkeersleiders. Daaruit bleek dat op Schiphol vorige maand per ongeluk 16 vliegtuigen zijn geland op een baan die nog niet was vrijgegeven. De luchtverkeersleiders ontdekten de fout na een half uur. De luchtverkeersleiding zegt dat opnames niet opnieuw mogen worden gepubliceerd en eist dat het fragment wordt weggehaald. Het treinverkeer in de Randstad is flink ontregeld. Tussen Utrecht, Den Haag en Rotterdam rijden minder treinen... en dat komt door een kapotte bovenleiding bij Woerden. NS denkt dat het treinverkeer daar nog de hele dag last van heeft. Ook werkzaamheden tussen Leiden en Haarlem veroorzaken problemen. CDA-fractieleider Pieter Heerma wil de samenwerking met Forum voor Democratie... en het Brabantse provinciebestuur niet blokkeren. Dat zei hij bij WNL op zondag... CDA en VVD proberen in Brabant met Forum een nieuw provinciebestuur te vormen. Binnen het CDA was daar afgelopen week veel discussie over. De samenwerking ligt gevoelig na de omstreden gedoogconstructie... in het eerste kabinet Rutte met de PVV in 2010. Maar volgens HEMA zijn de tijden veranderd... en leidt het uitsluiten van partijen tot onbestuurbaarheid. Lara van Ruiven heeft bij de wereldbekerfinale shorttrack in Dordrecht de 500 meter gewonnen. Jara van Kerkhoff werd tweede. In de finale moest vanwege valpartijen twee keer opnieuw worden gestart. In de halve finale van de 1000 meter werd Suzanne Schulting uitgeschakeld door een valpartij. Ook Shinky Knecht strandde in de halve finale van de 1000 meter. Hij werd bestraft voor een verkeerde inhaalactie. Het weer. Zware windstoten en af en toe regen bij 12 tot 17 graden. Vanavond neemt de wind wat in kracht af. Morgen wisselen bewolkt met pittige buien. Kans ook op hagel, onweer en opnieuw zware windstoten. Het wordt morgen 10 graden.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 It's a sight to see you fade away. Well, this is this feeling. Get your breath, leave me reeling. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive.